9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland heeft felle kritiek op het voornemen... om cafés in de Randstad om 1 uur s'nachts te sluiten. Wat het kabinet wil is buitenproportioneel, vindt de brancheorganisatie. De maatregel om het late cafébezoek tegen te gaan... zal leiden tot meer illegale feesten en huisfeesten. En juist daar raken de meeste mensen besmet, zegt Horeca Nederland. Directeur Beljaard spreekt van een maatregel voor de bune zonder wetenschappelijke basis... Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 7 uur een persconferentie... waarop nieuwe coronamaatregelen worden bekendgemaakt. Ook medewerkers in de kinderopvang moeten voorrang krijgen... bij het afnemen van een coronatest, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet wil alleen voorrang geven aan leraren en zorgmedewerkers. De GGD's zien zo'n voorrangsregeling niet zitten, bleek uit een uitgelekte brief. Vooral hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 54 jaar zijn door de coronacrisis thuis gaan werken. Dat komt naar voren uit een onderzoek van TNO onder 10.000 werknemers. Een deel van de thuiswerkers deed dat ook al voor Nederland in de greep raakte van de pandemie. Personeel in beroepen zoals de zorg, horeca en de bouw heeft veel minder thuisgewerkt. De mensen waren nodig op de werkvloer. Sportkoepel NOC-NSF maakt zich zorgen over ouderen die nog niet durven te sporten... omdat ze bang zijn besmet te raken met het coronavirus. Volgens de sportkoepel gaat het om zo'n 20% van de ouderen. NOC-NSF benadrukt dat het juist voor ouderen belangrijk is om actief te blijven. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft de grenzen met Polen en Litouwen gesloten... en de controles aan de grens met Oekraïne verscherpt. Hij zegt dat dat nodig is voor de veiligheid van Wit-Rusland... en verwijst daarbij naar NAVO-oefeningen in de regio. Hij waarschuwde inwoners van de buurlanden dat ze hun hersenloze politici... geen oorlog moeten laten ontketenen... In Wit-Rusland wordt al weken geprotesteerd.